7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Ouderen met een verlopen rijbewijs mogen voorlopig toch de weg op. Minister van Nieuwenhuizen heeft dat besloten. Veel 75-plussers moeten zich laten keuren om hun rijbewijs te mogen verlengen. Maar het CBR dat dat moet regelen heeft te weinig keuringsartsen. Verlopen rijbewijzen worden daarom een jaar verlengd. Ouderen moeten dan wel een gezondheidsverklaring hebben ingediend... voordat het rijbewijs verloopt. En ze moeten alvast een afspraak hebben gemaakt met een keuringsarts. President Desi Bouterse is weer terug in Suriname. De oud-legerleider werd eergisteren veroordeeld tot 20 jaar cel... voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Bouterse was tijdens die veroordeling op staatsbezoek in China. Op het vliegveld van Paramaribo werd hij opgewacht met gezang en gejuich... door zo'n duizend aanhangers. Later vanochtend geeft Bouterse een persconferentie. Negen mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk in de Verenigde Staten. Een klein vliegtuigje was onderweg van South Dakota naar Idaho. Niet lang na het opstijgen stortte het toestel neer. South Dakota heeft op het moment last van winterse stormen. De oorzaak van dit ongeluk is nog onbekend. Bij een vuurgevecht tussen leden van een drugskartel en de politie in Mexico zijn 14 doden gevallen. tien bendeleden en vier agenten. Dat gebeurde in het dorpje Villa Union, niet ver van de Amerikaanse grens. De Mexicaanse president zei vrijdag nog dat het land geen buitenlandse inmenging nodig heeft om drugskwartels te bestrijden. In het centrum van Amsterdam heeft een man gisteravond met een mes gezwaaid. Hij viel mensen lastig op het rokin. De politie heeft in de lucht geschoten als waarschuwing. En pas daarna kon hij worden aangehouden. Het mes is afgepakt en de man zit vast. Het weer. De dag begint met lichte vorst.